Jobboot met het NOS Journaal. Migranten die in Vlaanderen een inburgeringscursus volgen... kunnen vanaf volgend jaar bij slechte resultaten een boete krijgen. Minister Homans zegt dat de boetes variëren van 50 tot 5000 euro. Nieuwkomers in Vlaanderen kunnen nu ook al worden beboet... maar dat gebeurt alleen als ze zich niet of weinig inspannen. De minister van de Vlaamse deelregering benadrukt... dat niemand een boete krijgt op basis van intellectuele capaciteiten. Vlaanderen houdt de komende maanden rekening met de komst van 20.000 migranten. De politie is bezorgd over het grote aantal illegale vuurwapens dat in omloop is in Nederland. Vooral de toename van het aantal zware wapens zoals pistoolmitrailleurs baart de politie zorgen. De afgelopen 2,5 jaar zijn er bijna 24.000 vuurwapens in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van de nationale politie die de NOS in bezit heeft. De politie verwacht dat daar voor het einde van dit jaar nog ruim 2500 vuurwapens bijkomen. De aanpak van zware wapens is nu door de politie tot topprioriteit verklaard. De vrachtwagenchauffeur die donderdag een motoragent aanreed... wordt niet langer verdacht van poging tot doodslag. De agent ging bij het ongeluk op de A15 ongeluk onderuit... en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen dagen onderzoek gedaan en getuigen gehoord. Ook zijn de beelden bekeken die een automobilist met een dashcam had gemaakt. Gisteravond is de 40-jarige vrachtwagenchauffeur vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk. Ajax heeft vanmiddag thuis met 2-1 verloren van PSV. Bij rust stond het 1-1. In de 79ste minuut viel de beslissende treffer. Beide goals van PSV werden gemaakt door Pereiro. De andere wedstrijden van vanmiddag in de eredivisie... de Graafschap Feyenoord 1-2 en Vitesse Groningen 5-0. AZ Twente, die wedstrijd is nog aan de gang.